Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De curatoren van de DSB-bank hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distantieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast. Vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten.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 Tijdens dus voor de tweede uur alweer van de Euro Breakdown. Dit lijst van Europa hoor je iedere vrijdag hier tussen 3 en 5. Alweer de 20e jaargang dat we dit doen. Aflevering 45 eh, van 3 december 2010. De lijst deze week bestaande uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 15 weken Usher, DJ Got Falling In Love. En na 13 weken Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter. Not Giving Up On Love. Snelstijger Dire Cruise met Dynamite en Maroon 5 Give A Little More. Beide gaan 7 plaatsen omhoog. En snelste dalen Ricky L, Born Again en Scouting for Girls met Famous. Beide zakken namelijk 9 plaatsen. Kate Perry en haar eh, Teenage Dream staan alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langst genoteerd van allemaal. Voordat wij naar nummer 15 gaan, Econ, kijken wij eerst nog even in de geschiedenisboeken van 3 december 1965. Het Beatles album Rubber Soul komt uit. In 1973 is de Pioneer 10 die eh, bereikt de planeet Jupiter en maakt daar de eerste foto's. In 1984 eh, vindt tussen eh, voor- en tegenstanders van Daisy Boutersen een vecht- en schietpartij incident plaats. En dat alles in de live talkshow van Karel van de Graaf. Dat alles dus 3 december in de geschiedenis. Terug naar 2010, naar de hitlijst van Europa.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 En daarvoor ook eh, de single van Ekan en zijn eh, Angel. Vorige week zat hij nog bij de snelste stijgers. Deze week doet hij het even rustig aan. In de vijfde week gaat hij omhoog van 16 eh, naar nummer 15. Zometeen nog een hoop hits voor je klaarstaan. Ook gaan we straks natuurlijk even kijken hoe en wat in de showbiz daar waren weer eh, stukjes te lezen over eh, onder andere natuurlijk Lady Gaga. En ook Eminem uh, liet van zich horen. Nou, we gaan eerst nog even een, een plaatje draaien. De nummer 13 van deze week. Daxas heet, heeft een single die heet Barbara Streisand. En die vinden we deze week dus op die 13e plek. Zes weken in de lijst, omhoog van 15 naar 13. Barbara Streisand. Streisand. Eh, voor deze plaat. Gelukkig vertellen ze zelf ook even van wie die was. Inderdaad van Boney M. we gaan even kijken naar Joe Nieuws. Want Eminem die is de grootste favoriet tijdens de komende Grammy Award uitreiking. De 38-jarige rapper is in maar liefst 10 categorieën genomineerd. Waaronder beste album, beste nummer en beste single. Eminem sleept de nominatie voor de Song of the Year en Record of the Year in de wacht met het nummer Love the Way You Like duet eh, met de eh, zangeres Rihanna is afkomstig van zijn album Recovery. Dat kan worden uitgeroepen tot beste album en beste rapalbum van het jaar. Love the Way You Lie werd eh, medegeschreven door zanger Bruno Mars. Werd in totaal 7 keer genomineerd en is daarmee nummer 2 qua aantal nominaties. Rapper Jay-Z, zangeres Lady Gaga en de countryband Lady Antebellum. Die volgen met ieder alweer 6 nominaties. De uitreiking van deze prestigieuze muziekprijs. Die vindt plaats op 13 februari. En dat alles in Los Angeles. En ook Lady Gaga heeft weer even het nieuws gehaald. Want die heeft haar fans beloofd dat ze het beste album van het decennium gaat afleveren. De zangeres is momenteel bezig met haar eh, tweede album, Born This Way. Ik beloof het, ik zal jullie nooit teleurstellen, al dus Lady Gaga tijdens een eh, Pools optreden. Het album is af en het is echt fucking good, aldus de 24-jarige zangeres. De, haar nieuwe muziek gaat volgens Gaga op een hele ander niveau verder. Het gaat zoveel dieper dan een pruik of lippenstift of een outfit, zei de zangeres tegen, tegen MTV. Of dus een vleesjurk. Born This Way gaat over wat ons s'nachts allemaal wakker houdt en wat ons angst aanjaagt. Lady Gaga verklapt dat de muziekstijl op het album voornamelijk zal bestaan uit de bekende dansmuziek. Over de lengte van de plaat bestaat nog wat onzekerheid. Daar ben ik nog mee bezig, zei de zangeres. Het album zou langer kunnen worden dan je denkt. Ik weet het niet, ik kan het nu nog echt niet gaan beslissen. Dat is over haar eh, nieuwe album. Het album eh, verschijnt waarschijnlijk ergens in de eerste helft van volgend jaar. En dat dus eh, misschien wel het beste album van het decennia als we Lady Gaga mogen geloven.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 Scouting for Girls met Famous. Bruno Mars met Grenade gaat van 24 omhoog naar 19 in zijn vijfde week. Ook 5 weken in de lijst, maar van 22 naar 18 Nelson, She's Gone. Nelly, Just a Dream, 11 weken in de lijst, zak van 14 naar 17. En van 7 zak het naar 16 hebben we Ricky Allen, en MCK, Born Again. Aiken en Angel vijf weken in de lijst van 16 omhoog naar 15. De Black Eyed Peas met The Time gaan in de vierde week van 19 naar 14. Daxas, Barbara Streisand zijn weer stijgend van 15 naar 13 in de zesde week. En de Wombats met Tokyo blijven zitten op nummer 12. Toy Cruise Dynamite nu zes weken in de lijst gaat van 18 omhoog naar nummer 11. En de nummer 10 die is echt een beetje voor dit weertype. Althans voor eh, deze maand. Dat is namelijk de zingen van eh, Katy Perry. En die heet Firework. Zes weken in de lijst van 13 omhoog naar 10.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag eh, half tot zwaar bewolkt. En zo nu en dan valt er ook een eh, buitje. En meestal is dat een, sneeuwbui. de wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur stijgt vandaag naar een maximale min 1 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt met eh, nog altijd kans op een sneeuwbui. Zuidelijke wind neemt flink in kracht toe en het wordt overlandmatig aan zee zelfs krachtig. temperatuur daalt naar waardes tussen de min 3 en min 5 graden. Morgen heeft de bewolking ook weer de overhand en met name in de middag valt er wat sneeuw. De temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt en er waait een stevige zuid- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur, ik maar die staat er niet echt bij. Zaterdagavond, zondagnacht is het dan wel weer eh, bewolkt. En in de nacht neemt de kans op een eh, neerslag weer toe. De temperatuur ligt de eh, gehele nacht rond het vriespunt en de wind waait uit zuiden, overland meest matig aan zeekrachtig, kracht 4 tot 6. Zondag is het dan weer bewolkt en valt er geruime tijd regen. Aanvankelijk kan dit nog eh, gevaar gaan opleveren vanwege ijzel. De temperatuur komt eh, boven het vriespunt uit en stijgt in de middag naar maximaal 5 graden. Wind bij het uit zuiden eh, westen van het land. Overland meest matig aan zee zelfs krachtig met de kracht van 4 tot 6. zondagavond valt er dan weer wat regen, maar maandagnacht klaart het op en blijft het geleidelijk droog. En dat alles kan natuurlijk wel weer voor een hoop ijzel zorgen maandagochtend.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 langzaamaan op weg naar je weekend. En hoe kan dat beter met Pink en Raise Your Glass? Acht weken lang in de lijst al ondertussen. Van 9 gaat ze omhoog naar 7. En voor de Far East Movements Like a G6 staan 7 weken in de lijst.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 Bruno Mars, Just The Way You Are. Vorige week stond hij nog bovenaan in de Nederlands top 40. De enige echte top 40. Hoe ziet dat er dan deze week uit? Nou, in ieder geval 2, 4, 7 nieuwe binnenkomers. Jason Derulo, What If op 39. Handsome Poets, Dance The Wars over op 37. Take That, De Vloed op 35. Sing For me, Lange Frans en Taylor op nummer 30. Who's That Chick, David Guetta en Rihanna op 28. Nelly, Just a Dream op 23. En If You Don't Know Me van Ben Sanders is de hoogste binnenkomer op nummer 16. De top 10 van de Nederlands top 40. De jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof zacht eh, van 8 naar 10. En van 7 naar 9 DJ Goddard's Falling in Love Usher. Kay Perry en haar Firework gaan van 10 omhoog naar 8. Saturday James Blunt zak van 5 naar 7. Like a G6 Far East Movements blijft in de zesde week zitten op nummer 6. Razor Glass van Pink gaat van 9 omhoog naar 5. De top 4 is eigenlijk ongewijzigd. Op 4 nog steeds uh, eh, Ty Cruz Dynamite. The Only Girl in the World van Rihanna op 3. Barbara Streisand, de arme eh, van Daxa is natuurlijk op 2. En de beste plaat in de Nederlandse 40 nog steeds in handen van Bruno Mars. Just the way you are. Vorige week stond zij bovenaan de lijst van Europa. Deze week moet ze genoegen nemen met een derde plek. Rihanna is the only girl in the world. 12 weken lang alweer terug te vinden in de lijst van Europa.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 Robbie Williams met A Shame. Deze week maakt dit zelfs tot aan de top 3. En dan precies in het midden van die top 3 op de tweede plek. Acht weken lang in de, in de lijst met de Shame. En daarvoor Rihanna dus de Only Girl in the World. Zak van 1 naar 3. Dan hebben wij nog één plaat te gaan. En dat is de beste van Europa. In ander van Ina. 10 minutes. Vorige week op 2, deze week dus op de hoogste tree van Europa. langzaamaan nemen die Roemenen een beetje alles over wat over te nemen is in Europa. Zo ook de hoogste tree van de Euro Breakdown. Ina met 10 Minutes alweer 9 weken lang in de lijst. En dus van 2 op...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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands down here today. If you're an OG Mac or I wanna be player, you see the hood's been good to me ever since I was a lowercase.